Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is onrustig in de Arabische wereld na de aanval op een ziekenhuis in de Gazastrook. Daarbij vielen volgens Palestijnse bronnen 471 doden. Wie het ziekenhuis bombardeerde is nog niet duidelijk. Hamas en Israël wijzen naar elkaar. Volgens correspondent Daisy Moore gingen mensen de straat op... in onder meer Jordanië en Irak. Er is veel woede. En dat zijn mensen die eh, eigenlijk niet aan het wachten zijn op bewijsstukken. Eh, die bewijsstukken die vertrouwen ze niet in de Arabische wereld. En zij zeggen, wij weten al lang wie erachter zit. Israël zit hierachter. Dus die woede hier, die zal blijven. En die zorgt ook voor een zorg voor verdere escalatie. In Den Haag is een grimmige sfeer ontstaan bij een pro pro-Palestina-demonstratie. Vlakbij het Centraal Station gooiden demonstranten met vuurwerk naar politie. Die hebben honden en paarden ingezet om het weer rustig te krijgen. Vanmiddag was er bij het internationaal strafhof een protest zonder problemen. Sommige deelnemers zijn daarna het centrum ingetrokken en daar sloeg de sfeer om. Er zijn mensen aangehouden, maar we weten niet hoeveel. De vrouwen van Ajax hebben zich geplaatst voor de Champions League. Ze wonnen thuis met 2-0 van FC Zurich. En dat was meer dan genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. Minder goed nieuws voor FC Twente. Zij hebben verloren van Hekken uit Zweden. Ze gaan niet de Champions League in. Tranen dus bij Wieke Kaptein, ze zien bij ESPN. Ja, eigenlijk nog de enige droom die ik echt wel heb met Twente. Dus het is wel jammer dat we hem nu niet hebben gehaald. En dit is oneerlijker dan je denkt, Kop of munt kiezen en dan een muntje opgooien. Je zou zeggen de kans dat je wint is 50-50. Maar dat klopt helemaal niet. De Universiteit van Amsterdam heeft het uitgebreid onderzocht. Ze hebben vrijwilligers in totaal 350.000 keer een muntje laten opgooien. En wat blijkt, als je met kop boven begint... dan is er een kans van 51% dat hij ook op kop landt. En leg je munt boven, dan valt hij in 51% van de keren op munt. Dat ligt niet aan het muntje, maar aan de manier waarop we gooien. Voortaan dus altijd kiezen voor de kant die boven ligt, voordat er gegooid wordt.